van Eck met het NOS-journaal. De explosieve stof die de afgelopen dagen in de verstuurde bombrieven zat... zat telkens in een papieren zakje met een Delft-printje. Dat zegt de recherchechef van de Amsterdamse politie in de Telegraaf. De papieren zakjes zijn te koop in souvenirwinkels... en zijn het voornaamste aanknopingspunt in het onderzoek, schrijft de krant. Afgelopen dagen werden meerdere bombrieven bij bedrijven gevonden. In Amsterdam en Kerkrade gingen die ook af. Niemand raakte daarbij gewond. De bombrieven zijn het werk van een afperser die een bedrag in bitcoins eist. Bij een schietpartij in Berlijn is zeker één dode gevallen en zijn vier mensen gewond geraakt. Er werd geschoten bij een evenementenlocatie in de wijk Kreuzberg. Volgens Duitse media zijn de schutters op de vlucht geslagen. De politie en andere hulpdiensten zijn in grote getalen aanwezig... en het gebied is afgezet door zwaar bewapende agenten. Waarom er is geschoten is niet duidelijk. Duitse media melden dat er kort voor de schietpartij ruzie was. De Amerikaanse advocaat Michael Avende is veroordeeld omdat hij sportmerk Nike probeerde af te persen. Avenadi werd in de VS bekend toen hij pornoactrice Stormy Daniels vertegenwoordigde in een rechtszaak tegen president Trump. De raadsman had geprobeerd om het bedrijf ruim 23 miljoen euro afhandig te maken. Zijn straf hoort hij later dit jaar. Hij kan 40 jaar cel krijgen. De Russische schaatser Pavel Kulushnikov heeft goud veroverd op de 500 meter voor mannen bij de WK-afstanden in Salt Lake City. De Nederlanders kwamen niet in de buurt van de medailles. Kai Verbij was de beste Nederlander, hij werd tiende. Bij de 500 meter voor vrouwen pakte de Japanse Noah Kodaira het goud. En bij de 10 kilometer ging de titel voor het eerst niet naar een Nederlander. De Canadese schaatser Graham Fish eiste het goud op...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 Life is a dance floor. Is this real life? Is this a real life? When I was younger, I thought I would be you are set to free. A world unknown, your ecstasy. No looking back, just come with me. por favor. find you when I see seven seagulls. Oh, I'll search relentlessly, won't stop until I see seven seagulls. guys just need to hear this amazing new beat that's happening.